Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De effectenbeurs op Wall Street is op het hoogste punt in jaren gesloten. Beleggers reageerden op gunstig nieuws over de Amerikaanse en de Duitse economie. Volgens de centrale bank, de Federal Reserve, is de spanning op de financiële markten afgenomen... en laat de Amerikaanse economie een gematigde groei zien. Ook in Duitsland groeit het vertrouwen in de economie. Maar vier grote banken in de Verenigde Staten zijn gezakt voor een nieuwe stresstest van de Amerikaanse centrale bank... Onder die vier is Citigroup in grootte de derde bank van de VS. De vier banken hebben niet genoeg kapitaal om een nieuwe economische crisis te overleven. Bij de test werden de banken onderworpen aan een scenario waarbij de werkloosheid opliep naar 13% en de huizenprijzen met 21% daalden. In Breda heeft de politie na uren een gevangene overmeesterd die op het dak van een jeugdgevangenis was geklommen. De jongen kon aan het eind van de middag op het dak komen door een paar ramen in te slaan. Hij bekogelde de politie met stenen en stukken dakbedekking. Even na tienen werd hij eraf gehaald. Een arrestatieteam heeft de jongen ingerekend en teruggebracht naar zijn cel. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de overheid meer mogelijkheden krijgt om bedrijven en personen te screenen op criminaliteit. Daarom moet de wet Bibop fors worden uitgebreid. De wet is bedoeld om te voorkomen dat de overheid onbedoeld bijdraagt aan criminaliteit. Nu valt een beperkt aantal sectoren onder de wet, waaronder de vastgoedbranche en exploitanten van speelautomaten. De Kamer vindt dat niet genoeg. In de Champions League is Internationale uitgeschakeld door Olympique Marseille. Inter won weliswaar met 2-1, maar dat was na de 1-0 nederlaag in de uitwedstrijd niet genoeg voor plaatsing in de kwartfinale. Bayern München plaatste zich na een monsterzege van 7-0 op Basel voor de volgende ronde. Ook Bayern had de eerste wedstrijd met 1-0 verloren. Bij Bayern scoorde Mario Gomez vier keer en Arjen Robben twee keer. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking.